Ten noorden de grootste kans op sneeuw. Het kan glad zijn. Bij een matige aan zeekrachtige zuidwestenwind wordt het 2 tot 4 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Door het onstuimige weer is het al vroeg druk op de weg. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Diemen 9 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en afrit Everdingen 23 kilometer.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 Op de A2 bij Culemborg zijn in beide richtingen ongelukken gebeurd door gladheid. Volgens Rijkswaterstaat is het op de meeste plekken boven nul of rond het vriespunt en is het plaatselijk glad. Er wordt nog steeds volop gestrooid. Op het spoor zijn geen problemen. Er komt een miljoen euro voor wetenschappelijk onderzoek naar het terugdringen van zelfmoord. Het voorstel van de SGP heeft de steun van het kabinet en van oppositiepartijen ChristenUnie en D66. Volgens SGP-leider Van de Stai worden zelfmoorden te weinig als maatschappelijk probleem gezien. In 2013 maakte een recordaantal van ruim 1850 Nederlanders een eind aan hun leven. Onder jongeren tussen de 20 en 25 jaar is het doodsoorzaak nummer 1. Mensen met een persoonsgebonden budget, een PGB, kunnen binnen een paar dagen hun geld verwachten. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn toegezegd. Sinds 1 januari moeten patiënten hun budget bij de Sociale Verzekeringsbank aanvragen. Volgens de Belangenvereniging van Patiënten met een PGB verloopt de uitbetaling chaotisch. Van Rijn zegt dat er een communicatieprobleem is en dat er declaraties worden ingediend waarop bijvoorbeeld niet eens een rekeningnummer staat. Terreurgroep Islamitische Staat eist dat Jordanië voor zonsondergang een ter dood veroordeelde Iraakse vrouw vrijlaat. Gebeurt dat niet, dan vermoordt IS een gevangen genomen Jordaanse piloot. Dat zegt de Japanse journalist die ook wordt gegijzeld door IS in een audioboodschap. De echtheid van die boodschap is nog niet zeker. Jordanië lijkt met de ruil akkoord te willen gaan. Dan nog het Australian Open. De finale van de um, Open eh, Australische tenniskampioenschappen gaat bij de vrouwen tussen Serena Williams en Maria Sharapova. Williams won in twee sets van Madison Keys. Sharapova was in twee sets te sterk voor.